Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De zijingangen van het Amsterdamse Vondelpark blijven donderdag gesloten om de drukte te beperken. Ook komt er extra toezicht op de toestroom naar het park. Als dat niet werkt, wordt het park helemaal gesloten. De politie ontruimde het Vondelpark gisteravond nadat bezoekers vanwege de drukte zich niet meer aan de coronamaatregelen hielden. Tijdens de ontruiming werden agenten met flessen bekogeld. Een omstander raakte gewond. Twee mensen zijn aangehouden. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, is gehackt door een criminele organisatie die zichzelf Doppelpamer noemt. De bende heeft sinds begin februari de computersystemen gegijzeld en eist losgeld. Hoeveel losgeld er gevraagd is wil NWO niet zeggen, maar er wordt niet betaald. NWO zegt op principiële gronden niet in te gaan op de eisen van criminelen. De afgelopen dagen is doppelpamer begonnen met het lekken van interne NWO-stukken op het dark web. Het militaire regime van Myanmar kan per direct geen gebruik meer maken van Facebook. Ook wordt het verbannen van Instagram dat eigendom is van Facebook. Volgens Facebook misbruikt het leger het platform sinds 1 februari een koep werd gepleegd in Myanmar. Dagelijks gaan in Myanmar duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de staatsgreep. Regelmatig grijpt het leger hardhandig in. En de Amerikaanse zender CBS gaat een vervolg maken op Frasier... de succesvolle televisieserie over de pedante psychiater met zijn eigen radioshow. Wederom speelt acteur Kelsey Grammer de hoofdrol. Frasier is een van de belangrijkste Amerikaanse komische programma's... en werd eerder uitgezonden tussen 1993 en 2004. De comedy-serie won 37 Emmy Awards en was ook in Nederland te zien. De nieuwe serie wordt uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender van CBS. Wanneer de eerste uitzending gepland is, is niet duidelijk. Het weer. Vanochtend is het zonnig en er staat een matige zuidenwind. Vanmiddag meer bewolking. In het zuiden dan ook kans op een spatje regen. Met maximaal 17 graden blijft het vandaag zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Vanaf Zandvoort tot de aansluiting met de N208 is de vertraging 20 minuten.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 always right next to me. I'll do you no wrong, maybe I should just let it be. ZFM. It's better men who live their lives forgetting everything that they've known. Well, I've followed in their footsteps ever since. I've just been trying to get back home.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 Als dat niet werkt, wordt het Vondelpark helemaal afgesloten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO... is gehackt door de criminele organisatie Doppelpemer... die de computersystemen heeft gegijzeld en losgeld eist. Maar NWO wil niet betalen. En de Amerikaanse zender CBS reanimeert Frasier... de succesvolle serie over de pedante psychiater en radiohost. Frasier werd eerder uitgezonden tussen 1993 en 2004... en won 37 Emmy Awards. Het weer. Vanochtend is het zonnig. Met 13 tot 17 graden blijft het vandaag zacht. In de avond is het bewolkt en valt er soms een bui.